Komende dag rijdt NS een winterdienstregeling. Dat betekent dat er op een aantal trajecten minder treinen rijden. Spoorbeheerder ProRail voert deze nacht herstelwerkzaamheden uit aan het spoor. ProRail zegt zich te richten op de belangrijkste knelpunten. Het treinverkeer lag door storingen onder meer een groot deel van de dag stil rond Amsterdam. Maar de problemen zijn daar voorbij. De directeur van ProRail, John Foppe, zei in het tv-programma Pauw en de Wit... dat hij oplossingen voor problemen tijdens wintersweer niet zoekt in grote investeringen. Echt grote problemen door wintersweer zijn volgens hem jaren geleden. En zelfs met investeringen zoals ze in Zwitserland doen... kun je volgens Foppe problemen niet helemaal voorkomen. De VS krijgt een uitzonderingspositie in nieuwe afspraken over minimumbelastingen voor multinationals. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wilde vastleggen dat multinationals in alle landen waarin ze actief zijn minimaal 15% belasting moet betalen. De VS verzette zich daartegen en daarom is nu afgesproken dat belastingvoordelen in de VS van kracht blijven. In Venezuela is vicepresident Rodriguez officieel beëdigd als interim-president... nu president Maduro in een Amerikaanse cel zit. Ze veroordeelde de illegale militaire agressie van de Verenigde Staten... en zei dat ze alles zal doen om vrede en rust in Venezuela te garanderen. Het weer. De buien trekken via het zuidoosten weg. Daarachter wordt het droger. Langs de kust is het rond het vriespunt. In het binnenland kan het min 8 worden.